Zwarte Zaterdag is berucht omdat de Fransen dan massaal de weg op gaan en van de terugkeren. Op het hoogtepunt stond er rond het middaguur 640 kilometer file op de Franse snelwegen. Dat is ongeveer evenveel als een jaar geleden. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar FC Twente is gewonnen door de Twentenaren. In de Amsterdam Arena werd het 2-1. De ploeg van Co Adriaanse scoorde eerst via een penalty van Janko. Alderwereld maakte nog gelijk voor Ajax, maar Ruiz maakte het winnende doelpunt. In Rio de Janeiro is de loting verricht voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van 2014 in Brazilië. Het Nederlands elftal is ingedeeld in een pool met Turkije, Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Het Turks nationale elftal staat op dit moment onder leiding van Guus Hiddink.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 Cause every day it's the same day, different faces, no names, places I've never been before. And every day it's the same thing, different faces, no names, places I've never been before. before. get real with the fever on the dance floor.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 De leden van de motorclub zaten in een café in die straat toen ze werden gecontroleerd door de politie. Vermoedelijk waren ze in Amsterdam om een ruzie met de rivaliserende club Hells Angels te beslechten. De mannen kregen het aan de stok met de politieagenten in het café. Ze gooiden met glas en probeerden door een ME-blokkade heen te breken. De arrestanten zijn met bussen afgevoerd. De leiders van de Republikeinen in het Amerikaanse congres denken dat de schuldencrisis op tijd zal zijn opgelost. Ze hebben er vertrouwen in dat ze voor dinsdag in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat een akkoord kunnen bereiken over verhoging van het schuldenplafond. Dat zeiden ze na een gesprek met president Obama. Dit weekend werd zowel